Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland tierende informatie over de aankomende Amerikaanse president Trump. Dat blijkt volgens nieuwszender CNN uit geheime documenten die vorige week zijn gepresenteerd aan Trump zelf en aan president Obama. Het bericht veroorzaakt behoorlijk wat ophef. Het zou nu blijken dat Moskou informatie over Trump heeft die zo pikant is dat hij ermee gechanteerd zou kunnen worden. De informatie zou afkomstig zijn van een voormalige Britse geheimagent. agent. De FBI onderzoekt nog wat ervan klopt. De informatie zou alleen zijn getoond aan vooraanstaande congresleden... die zich bezighouden met de inlichtingendiensten. Een Italiaanse atoomingenieur heeft e-mails gehackt van president Draghi van de Europese Centrale Bank. Hij had het ook voorzien op computers van andere politici, zakenmensen en overheidsinstellingen. De 45-jarige verdachte is samen met zijn zus gearresteerd. De twee zijn bekende figuren in financiële kringen in Italië. Ze worden ervan beschuldigd dat ze informatie hebben gestolen... waarmee ze met voorkennis in aandelen konden handelen. De man die in 2015 in de VS negen zwarte kerkgangers doodschoten... is door een rechtbankjury ter dood veroordeeld. Dylan Roof stapte in juni 2015 een kerk binnen in Charleston in de staat South Carolina. en nam deel aan een bijbelstudie en opende bij het slotgebed het vuur op andere deelnemers. Negen mensen werden gedood, drie overleefden het. Bij zijn arrestatie zei hij dat hij een rassenoorlog had willen ontketenen. Tijdens het proces voerde Roof zijn eigen verdediging. Hij gaf verder geen reden voor zijn daad en vroeg ook niet om genade. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en wat opklaringen. Minima in het binnenland rond 2 graden.